uur. Gert Kluk het NOS Journaal. In Barcelona zijn vanavond zo'n 180.000 mensen de straat op gegaan... om te demonstreren voor afscheiding. Op een van de spandoeken stond zelfbeschikking is een mensenrecht. De betoging was georganiseerd ter herdenking van het onafhankelijkheidsreferendum van een jaar geleden. Na het referendum werd Catalonië onder direct bestuur geplaatst van de centrale regering in Madrid. Separatisten de Puigdemont week uit naar het buitenland om te ontsnappen aan demonstratie. In Diligentia in Den Haag zijn de Polifinario-onderscheidingen uitgereikt. Cabaretier Jochem Meijer kreeg de Polifinario voor zijn show Adem in, Adem uit... in de categorie Entertainment. Tim Fransen kreeg een prijs voor het kromme hout der mensheid... in de categorie Engagement. Nederlands Hoop, de prijs voor veelbelovende theatermakers, ging naar Roentvonk. De Polifinario had dit jaar een nieuwe opzet. Voor het eerst waren er prijzen in drie categorieën. Voorheen was het er één. Het kabinet stelt een miljoen euro beschikbaar voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Het geld wordt onder meer gebruikt voor medische hulp, water, voedsel en tenten. Hulporganisatie Oxfam schat dat meer dan 2 miljoen mensen zijn getroffen. De stint mag vanaf morgen niet meer de weg op. Volgens minister van Nieuwenhuizen blijkt uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de elektrische bakfiets dat er veiligheidsrisico's zijn. Zo bestaat de kans dat het voertuig stilvalt of juist niet meer remt. Ook zijn er technische zaken aangepast zonder goedkeuring van het ministerie. Bij een ongeluk met een stint op een spoorwegovergang in Os... kwamen anderhalve week geleden vier kinderen om het leven. Felix Meurders blijft voorlopig het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen presenteren. Vrijdag maakte BNN-Varen bekend dat de 72-jarige Meurders afscheid moest nemen... omdat de omroep met Spijkers een jongere doelgroep wilde bereiken. Maar zolang er nog geen ander programma voor hem is gevonden, mag Meurders blijven zitten.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 when I didn't mind living the life In blauw verlichte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 for the touch of life. No words are spoken, the only sound we hear. away for us. 君。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 wanna be with you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 never built to last. I better run than chase, and I will find.